De fractievoorzitters van de drie partijen verwachten vandaag het overleg over een concept regeerakkoord en gedoogakkoord af te ronden. Als dat inderdaad gebeurt, worden de teksten morgen voorgelegd aan de fracties. Donderdag brengen de fractievoorzitters verslag uit aan de informateur over de standpunten van de fracties. En algemeen wordt aangenomen dat zaterdag het CDA-congres wordt gehouden. Daar kunnen de leden zich uitspreken over het onderhandelingsresultaat. Een Israëlisch oorlogsschip heeft een boot met Joodse activisten aangehouden. De activisten uit Israël, de Verenigde Staten en Europa waren onderweg naar de Gazastrook... om te protesteren tegen de onderdrukking en het isoleren van de inwoners van Gaza. Een schip wordt nu naar de haven in Ashdod gesleept. Israël blokkeert de Gazastrook sinds Hamas drie jaar geleden aan de macht kwam. In mei overvielen Israëlische commando's een konvooi van de mensenrechtenbeweging Free Gaza Movement. Daarbij vielen negen doden. De Russische president Medvedev zal bepalen wie de nieuwe burgemeester van Moskou wordt. Vanochtend ontsloeg hij burgemeester Lushkov, volgens het decreet omdat hij niet meer het vertrouwen heeft van de Russische president. Lushkov werd beschuldigd van corruptie. Ook zou hij te traag hebben gereageerd op de bosbranden bij Moskou afgelopen zomer. De Russische president heeft het recht om de burgemeester van Moskou te ontslaan en te benoemen. De hoofdverdachte van de rellen in Culemborg krijgt 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, wegens poging tot doodslag. Tegen de man was 4 jaar cel geëist. De 22-jarige Marokkaanse Nederlander reed in de nieuwjaarsnacht met zijn auto in op een groep mensen van Molukse afkomst die in de tuin stonden. Een meisje raakte gewond. Na het incident in de wijk ter weide liepen de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen hoog op.